Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. In Den Haag is vanavond bij een aanrijding met een tram iemand overleden. Ooggetuigen zeggen dat het slachtoffer honderden meters meegesleurd werd. Pas toen de tram ontspoorde, werd het slachtoffer ontdekt. De aanrijding zou zijn gebeurd bij de halte Javastraat. Het is nog onduidelijk of de persoon een voetganger is of op een voertuig reed. De advocaten van het kantoor Fiek Partners stoppen met het Marengo-proces. Ze willen hun drie cliënten in het hoger beroep niet langer bijstaan... bevestigt advocaat Nico Meijering na berichten van het ANP. Waarom het advocaatkantoor is gestopt met de verdediging wil Meijering niet zeggen. Het kantoor zei vorig jaar al dat het geen verdachten meer wil bijstaan in zaken waarin een kroongetuige een rol speelt. In het Marengo-proces is Nabil B. kroongetuige. Zijn broer, zijn advocaat Dirk Wiersum en vertrouwenspersoon Peter de Vries werden alle drie vermoord. In het proces hebben hoofdverdachte Ridouan Taghi en twee medeverdachten levenslang gekregen. Vier pro-Palestina-betogers hebben vanmiddag in Waalwijk een optreden verstoord van zangeres Lenny Koer. Daarbij is ze naar eigen zeggen uitgescholden voor terrorist. Verder riepen de demonstranten dat Koer schuldig is aan genocide en noemden ze de namen van haar kinderen en kleinkinderen. De actievoerders zijn uit het pand verwijderd. De Darksters Anka Zijlstra en Aileen de Graaf zijn uit het Nederlands vrouwenteam gestapt. Ze willen niet langer een ploeg vormen met de transvrouw Noah Lin van Leuven. Volgens Zijlstra schaamden ze zich om voor het Nederlands team uit te komen... omdat er een biologische man meespeelde. Daarom vond ze het tijd om te vertrekken. Van Leuven zegt tegen de NOS dat de ontstane ophef haar veel energie heeft gekost. Ze noemt het jammer dat veel mensen zouden vergeten dat ze ook een mens is. De Nederlandse dartbond komt morgen met een reactie. Het weer vanuit het noordwesten opklaringen.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 So much got to live as well, you know. Alright, it's a lot. Let's get this place this man three weeks. do you think this Never make the money back, you know. I told him. I said to Bernie, I said, they'll never make that money back.